Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gemeenten moeten beter nadenken over de aanpak van drugs op festivals, vindt het Trimbos Instituut dat onderzoek doet naar verslavingen. Het Trimbos wil af van de verschillen in de aanpak door gemeenten en komt daarom met één richtlijn voor het aanpakken van drugsgebruik op festivals. Gemeenten hebben volgens de onderzoekers nu vaak geen idee hoe ze met drugsproblemen moeten omgaan. Plan is gemaakt met alle partijen die voor de veiligheid op festivals moeten zorgen. IKEA roept klanten op de lampvoet van Gotem niet meer te gebruiken en terug te brengen. Er kan iets mis zijn met de snoeren waardoor mensen een elektrische schok kunnen krijgen. De terugroepactie volgt op meldingen van klanten over beschadigde snoeren. Wie de lamp terugbrengt krijgt van IKEA zijn geld terug. Duitsland heeft in Turkije zijn ambassade en consulaat tijdelijk gesloten. Ook de Duitse school in Istanbul is uit voorzorg dicht. Volgens de regering in Berlijn hebben de maatregelen te maken met terreurdreiging en de recente aanslagen in Ankara en Istanbul. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van zondag is opgeëist door een Koerdische splintergroepering, de TAK. Bij de aanslag kwamen 37 mensen om het leven. De politie heeft vanmorgen een man doodgeschoten in de Kwakel bij Aalsmeer. Er kwam een melding binnen van een vechtpartij. Toen agenten gingen kijken troffen ze op straat een man aan met een mes... die met dat mes op de agenten afkwam. Een van hen schoot daarom op de man. Die is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. Het weer zonnig en droog bij een graad of 11. Morgen eerst nevel, mistbanken en bewolking.